De partij werd vorig jaar opgericht door de in Israël zeer populaire journalist Yair Lapid. Met zijn partij richt Lapid zich op de seculiere middenklasse. Een van zijn belangrijkste punten is de invoering van de dienstplicht voor alle Israëliërs. Dus ook voor orthodoxe joden die daar nu van zijn vrijgesteld. Inmiddels heeft premier Netanyahu de overwinning opgeëist. Bijna alle stemmen zijn nu geteld en het lijkt erop dat Netanyahu met zijn rechtse coalitie een krappe meerderheid houdt. De Tweede Kamer wil dat er een centraal punt komt waar mensen alle informatie kunnen vinden over de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen. Een Kamermeerderheid vindt dat het makkelijker moet worden voor patiënten om bijvoorbeeld te zien of een arts ooit veroordeeld is geweest of dat er klachten tegen hem zijn ingediend. Volgens PvdA-kamerlid Bouwmeester en haar VVD-collega Van Veen zien patiënten nu vaak door de bomen het bos niet meer. Veel informatie is er al wel, maar die is vaak moeilijk te vinden, zeggen ze. De Britse premier Cameron houdt vanochtend in Londen zijn lang verwachte toespraak over Europa. Hij wilde de toespraak afgelopen vrijdag houden in Amsterdam, maar dat bezoek ging niet door. Aangenomen wordt dat Cameron wil onderhandelen over een lossere verhouding met de Europese Unie. Mogelijk wil de premier de uitkomst aan de Britse bevolking voorleggen in een referendum. Andy Murray heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de halve finale van de Open Australische Tenniskampioenschap in Melbourne. De als vierde geplaatste schot won in drie sets van de Fransman Jeremy Chardy. Murray heeft in Melbourne nog geen set verloren. In de halve finale speelt Murray tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Roger Federer en Jo Wilfried Tsonga. En dan het weer, wolkenvelden, zonnige periode. Blijft droog, middagtemperatuur tussen min 3 in het zuidwesten tot min 5 in het oosten. Morgen droog en lichte vorst. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 60 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A2 Utrecht-Amsterdam bij het knooppunt Amstel 3 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen voor het knooppunt Badhoefdorp ook 3 op de A10 de ring west richting Den Haag tussen Westpoort en Osdorp 5 kilometer. Dat was ook een aanrijding. Bij Osdorp is de linkerrijstrook nog dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer, Den Haag, Malieveld langzaam rijden over 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopen plein 4. A27 Almere Utrecht tussen Hilversum en Utrecht Noord 4 kilometer.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 Me and my boyfriend. Talk to me. even if somebody was me. That's hot. Yeah. Uh, break it down for me. Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life.